Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je hoeft voorlopig niet zo bang te zijn dat je baan wordt ingepikt door kunstmatige intelligentie, zeggen onderzoekers van het World Economic Forum. De afgelopen jaren is de automatisering van werk eigenlijk nauwelijks opgeschoten. In 2020 ging het om 33 procent en dat is sindsdien maar met een procentje toegenomen. De verwachtingen waren eigenlijk dat we eigenlijk nu al zo'n beetje de helft van alle activiteiten geautomatiseerd zou zijn. Maar dat valt dus sterk tegen. Investeren in robots en slimme computers is duur en heb je ook niet 1, 2, 3 voor elkaar. We zitten toch een beetje in een hypecycle. We denken dat die technologieën eh, ja, toch heel veel taken gaan vervangen. En dat is ook wel aan het gebeuren. Maar dat gaat toch langzamer dan we hadden, hadden gedacht. In wijk bij Duurstede heeft een man gisteravond geschoten op de politie. Agenten gingen naar een huis na een melding over een ruzie. Daar troffen ze een verwarde man aan, die dus het vuur opende. De politie heeft de man neergeschoten. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Opnieuw een explosie vannacht in Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond en er is ook niemand opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Rotterdam met ontploffingen en beschietingen. In totaal waren er dit jaar zeker 50 ontploffingen. Waarschijnlijk hebben die te maken met drugscriminaliteit. Een groot feest gisteravond in Eindhoven. PSV-fans vierden samen met de spelers dat de club de KNVB-beker had gewonnen. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het stadion. En daar was het feest. PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen... omdat het ook na de verlenging nog 1-1 stond. Het weer dan nog, vanochtend wat sluierbewolking, af en toe een zonnetje. In de middag kan landinwaarts een pittige regen- of onweersbui zijn. Het wordt tussen de 14 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer nu wat langzaam op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever 3 kilometer met 5 à 10 minuten tijdverlies.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 I'm driving fast. I feel so fine. I got friends singing hot to me. I know every line. So I pulled up to the red light, sitting there in my car question so fast. I wasn't moving at all. I looked in the mirror.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 De VRT meldde gisteravond dat er nog zo'n 1500 mensen aanwezig waren... en dat de laatste muziekinstallaties werden afgebroken. In Rotterdam is afgelopen nacht opnieuw een explosie geweest. Rond half vijf was er een ontploffing op de Witte de Witstraat in het centrum van de stad. Volgens Omroep Rijnmond was een koffieshop het doelwit. En in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn Russische raketaanvallen afgeweerd. Volgens getuigen waren er in de hele stad explosies te horen. Of er iets geraakt is, is niet duidelijk. Het weer.